Er zou een bedrag van 92 miljoen euro mee zijn gemoeid. De ethische commissie van de FIFA onderzocht de zaak al eens in 2010. Toen was het oordeel dat Blatter niets verkeerd had gedaan. Het Front National van Marine Le Pen is de grote winnaar van de regionale verkiezingen in Frankrijk. Met ruim 85% van de stemmen geteld heeft de partij landelijk zo'n 30% van de stemmen gekregen. Le Pen zei op de Franse televisie dat met deze uitslag het oude systeem overboord is gegooid. De partij werd eerste in zes van de 13 regio's. De Republikeinen komen op de tweede plaats met zo'n 27 procent, gevolgd door de socialisten van president Hollande met ongeveer 23 procent. Toch is het nog niet zeker of Front Nationaal weet door te dringen tot de besturen. Volgende week is de tweede verkiezingsronde. De socialisten hebben besloten in twee regio's niet meer mee te doen. Ze hopen dat hun kiezers het centrumrechtse blok gaan steunen, waardoor het Front Nationaal niet de grootste wordt. Jimmy Carter is kankervrij verklaard. De oud-president van Amerika zei dat tijdens een kerkbijeenkomst in de Amerikaanse staat Georgia. In augustus maakte de 91-jarige Carter bekend dat hij meerdere hersentumoren had en dat hij chemotherapie zou krijgen. Jimmy Carter was tussen 1977 en 1981 president van Amerika. Het weer, vannacht is het vrijwel overal droog. Het koelt af naar 6 tot 9 graden.